Volgens hem is een bank terechtgekomen in een horrorscenario dat zijn weerga niet kent. Scheringa wil dat er een parlementaire enquête komt naar het faillissement van DSB. Veel gedupeerde spaarders van DSB krijgen hun geld voor de kerstdagen terug. Dat meldt de Nederlandse bank, die klanten van DSB in november een brief stuurt met informatie over de garantieregeling. Per klant geldt een maximum van 100.000 euro. Mensen die voor hun geld voor langere tijd met een achtergesteld deposito hebben weggezet, vallen niet onder de regeling en zijn hun geld vermoedelijk kwijt. Bij het busongeluk met Nederlandse scholieren en docenten in Spanje is een leerling omgekomen. Twintig mensen liggen nog in het ziekenhuis. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De bus vloog vanochtend ten noorden van Gerona bij een afslag uit de bocht. In de bus zaten zeker 53 leerlingen en docenten van het Canisius College in Nijmegen. De ouders van de leerlingen zijn op de school opgevangen. Supermarktketen Super de Boer wordt overgenomen door Jumbo. Ook Sperwer, bekend van de Plus supermarkten, was in de race voor overname. Jumbo neemt 300 winkels van Super de Boer over voor 552 miljoen euro. Tot nu toe had het familiebedrijf Jumbo 127 winkels, vooral in Noord-Brabant. De voormalige Sovjet-president Gorbachev heeft het democratisch systeem in Rusland een totale aanfluiting genoemd. Hij reageert op lokale verkiezingen waarbij de partij van premier Poetin 80% van de stemmen kreeg. Na de verkiezingen liepen drie partijen demonstratief weg uit het Russische parlement. Ook waarnemers klaagden over fraude. Het toont volgens Gorbachev aan dat het vertrouwen in eerlijke verkiezingen verdwenen is. Het weer, nog wat bewolking en aan de noordkust nog wat regen.